Heel die lange nacht, die vaak wanhoop bracht, is dan in één keer voorbij. Want je ziet meteen, je bent niet alleen. Iemand zei mij. Het niks. Kinderen. Op weg naar school. Qua jongens. Meer niet, geloof me. Schoolkinderen. Kleine. Qua jongens. Begrijpt u? Ik begrijp het.